we van de liefde konden leven Dan bleef ik dag en nacht bij jou Als we van de liefde konden leven Dan stond ik nooit meer op voor dag en nauw Als we van de liefde konden leven Weet jij dan wat ik deed, mijn lieve vrouw? Als we van de liefde konden leven dan bleef ik dag en nacht bij jou. Elke dag voor dag en dag gaat papi naar zijn werk. Zaterdags de supermarkt en zondags naar de kerk. Zijn hele week zit vol van morgens vroeg tot avonds laat. Maar bij moeders thuis is toch het mooiste wat bestaat. Als we van de liefde konden leven, dan bleef ik dag en nacht bij jou. Als we van de liefde konden leven, dan stond ik nooit meer op voor dag en dauw. Als we van de liefde konden leven, weet jij dan wat ik deed, mijn lieve vrouw? Als we van de liefde konden leven, dan bleef ik daar voor ik naar mijn werk toe ga, geef jij me steeds een kus. Dan denk ik aan een oude dag, aan 65 plus. Want als ik AOW trek, hoef ik nooit meer vroeg op show. Dan hoef ik nooit meer weg, dan blijf ik dag en dag bij jou. Als we van de liefde konden leven, dan bleef ik dag en nacht bij jou. Als we van de liefde konden leven toen stond ik nooit meer op voor dag en nauw. Als we van de liefde konden leven. Weet jij dan wat ik deed, mijn lieve vrouw? Als we van de liefde konden leven. van de liefde konden leven, dan stond ik nooit meer op voor dag en dauw. Als we van de liefde konden leven, weet jij dan wat ik deed, mijn lieve vrouw?